met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt nog niet klaar te zijn voor een akkoord om de oorlog met Iran te beëindigen. Hij zei in een interview op de Amerikaanse televisie dat hij de voorwaarden nog niet goed genoeg vindt. Op vragen wat die voorwaarden dan zijn gaf Trump geen antwoord. In het noordwesten van Iran zijn 20 mensen gearresteerd vanwege samenwerking met Israël, melden Iraanse media. Ze zouden locatiegegevens van Iraanse leger- en veiligheidsinstallaties naar Israël hebben gestuurd. Israël zou in de oorlog tegen Iran een nieuwe fase zijn begonnen. Er worden veiligheidscontroleposten aangevallen op basis van tips van informanten ter plaatse, meldt persbureau Reuters. In Roermond zijn twee woningen vannacht beschadigd geraakt na een explosie. Waar die door werd veroorzaakt is niet precies duidelijk... maar volgens de politie speelde zwaar vuurwerk mogelijk een rol. Niemand raakte gewond bij het incident. De politie hoopt dat getuigen zich melden. In Roermond worden volgens de regionale omroep L1 vaker harde knallen gemeld... die veel schade veroorzaken. Ook vorige week was het nog raak. In Vlaardingen is een man ernstig gewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde rond middernacht in een huis. Twee andere mannen die daar ook waren zijn aangehouden. Hun rol wordt onderzocht. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft samen met zijn tienerdochter... een testlancering van raketten bijgewoond, melden Noord-Koreaanse staatsmedia. Het Zuid-Koreaanse leger zei ongeveer 10 ballistische raketten te hebben gedetecteerd... die in de richting van de Japanse zee zouden zijn afgevuurd. Dan nog het weer. Eerst zonnig, in de loop van de middag bewolkt en vanavond regen. In de loop van de dag veel wind en het wordt 11 graden.